Volgens de politie zijn het plunderaars die deel uitmaken van gewapende bendes. De hulpverlening verloopt nog steeds moeizaam. Er is vooral nog een groot gebrek aan water en medicijnen. Tot nu toe zijn 70.000 doden begraven. Ze zijn neergelegd in massagraven. Geschat wordt dat nog enkele tienduizenden slachtoffers onder het puin liggen. In Afghanistan zijn gewapende Taliban-strijders vanmorgen doorgedrongen tot het zwaar beveiligde hart van Kabul. Doelwit van de aanval waren overheidsgebouwen en het Serena Hotel, waar veel buitenlanders logeren. Volgens de Afghaanse president Karzai is de situatie nu weer onder controle. Bij de aanval waren zo'n 20 Taliban-strijders betrokken. Sommigen droegen bomgordels. Er zijn doden en gewonden, maar hoeveel is nog niet bekend. CDA-minister Maria van der Hoeven stelt zich bij de komende Kamerverkiezingen niet meer verkiesbaar. Van der Hoeven wil volgend jaar niet meer op de kieslijst... omdat ze niet zeker weet of ze een nieuwe termijn van vier jaar wil afmaken. In Den Haag gingen geruchten dat ze de opgestapte burgemeester Leers van Maastricht wil opvolgen... maar minister Van der Hoeven heeft voor die functie geen belangstelling. Rond de jaarwisseling zijn 770 mensen gewond geraakt door vuurwerk. Dat is een daling van 30 vergeleken met twee jaar geleden. Niemand kwam door vuurwerk om het leven. De vuurwerkcampagne stond deze keer stil bij het gevaar slachtoffer te worden van andermans vuurwerk. Ook werd gewaarschuwd voor oogletsel. Steeds meer Nederlanders kopen een brommer of een snorfiets. De teller stond begin vorig jaar op 874.000 voertuigen. 22% meer dan twee jaar geleden. Al jaren zijn brommers favoriet bij de jongeren. Maar het CBS constateert nu ook dat steeds meer 18-plussers er kopen.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 Please take my heart. Please take my Please take my sleep. See. I am the attention. Oh.